Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Marechaussee heeft op Schiphol een echtpaar aangehouden... dat uit een quarantainehotel was ontsnapt. In het hotel in Bad Hoefendorp zitten positief geteste reizigers... die vrijdag aankwamen vanuit Zuid-Afrika. Het gaat om een man uit Spanje en een vrouw uit Portugal. Ze zaten al in een vliegtuig dat op het punt stond naar Spanje te vertrekken. De twee zijn overgedragen aan de GGD. Het quarantainehotel wordt beveiligd. Hoe de man en vrouw konden wegkomen is niet bekend. Volgens de Marusoussé is er sprake van een misdrijf... en bepaalt het Openbaar Ministerie wat er nu verder gaat gebeuren. Steeds meer landen sluiten de grenzen voor vliegverkeer vanuit Zuidelijk Afrika... in een poging de Omicron-variant buiten de deur te houden. Ook de VS gaat vanaf morgen reizigers vanuit Zuidelijk Afrika weren. In Nederland gelden sinds vrijdag vliegbeperkingen. Alleen EU-burgers mogen nog vanuit Zuid-Afrika naar Schiphol vliegen. Er komt meer grensbewaking bij de kustgebieden van Frankrijk, Nederland en België. Dat hebben EU-landen met elkaar afgesproken na het bootongeluk bij Calais deze week. Daarbij kwamen 27 migranten om het leven... toen ze probeerden met een rubberbootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Er is nu afgesproken dat een vliegtuig van de Europese grensbewakingsdienst Frontex... vanaf 1 december gaat patrouilleren langs de kustlijn. Verder moet het moeilijker worden om aan bootjes te komen. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen de luchtvervuiling in het land. Die wordt volgens de betogers onder meer veroorzaakt door de kolencentrales, mijnen en het gebruik van oude auto's. Het is de tweede dag op rij dat er werd gedemonstreerd tegen milieuvervuiling in Servië. Dat is een van de meest vervuilde landen in Europa. Het weer. Het kan vannacht licht vriezen met lokaal kans op mist en gladheid. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af.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 Het dier haast 1500, een naaie heerskepaar. Ze boeren en toender, ze bleven the chauffeur took a dive. There's only secrets to the sun. Ah, later in a magazine, I finally figured what it means to be a saint, not a queen.